9 uur. Dit is door Negens met het NOS-journaal. Het CDA wil opnieuw de basisbeurs invoeren voor alle bachelorstudenten. Het huidige leenstelsel is een te grote barrière om te gaan studeren... staat in het verkiezingsprogramma van het CDA dat morgen wordt gepresenteerd. Sinds de invoering van de lening vorig jaar... is het aantal eerstejaarsstudenten met een vijfde teruggelopen. De kosten voor de herinvoering van de basisbeurs... moeten worden gedekt door de afschaffing van de OV-kaart voor studenten... Daarvoor in de plaats pleit het CDA voor een trajectkaart... waarmee alleen kan worden gereisd tussen woon- en studieplaats. Over de Merwedebrug bij Gorkum mogen voorlopig geen vrachtwagens meer rijden. Vorige week werd al besloten dat vrachtwagens van 60 ton en zwaarder niet meer over de brug mogen... omdat er haarscheurtjes in de draagbalken zitten. Nu is dat uitgebreid naar al het vrachtverkeer. De haarscheurtjes kwamen aan het licht bij een onderzoek naar de verbreding van de snelweg. Het is de bedoeling dat de brug op de A27 binnen twee maanden wordt verstevigd. Het Erasmus Medisch Centrum is bezorgd over het hoge aantal sterfgevallen door hepatitis B en C, schrijft het AD. Jaarlijks overlijden in heel Nederland 500 mensen aan leverziekten die worden veroorzaakt door chronische hepatitis. Daarvan zijn er mogelijk 400 te voorkomen, zeggen onderzoekers van het Erasmus MC. Ze pleiten voor een snelle screening, opsporing en behandeling van potentiële virusdragers. Voor de derde keer in drie dagen tijd is er in Amsterdam iemand doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond laat op straat bij het Academisch Medisch Centrum. De man overleed ter plekke. De onbekende schutter ging er op de fiets vandoor. Afgelopen weekend waren er ook al twee liquidaties in Amsterdam. Volgens de politie waren die slachtoffers geen zware criminelen. Het weer in het noorden vrij veel bewolking en wat regen. De loop van de dag ook op andere plaatsen af en toe wat regen. 10 tot 13 graden wordt het. Morgen op de meeste plaatsen droog en soms zon. Dan wordt het 12 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij eh, Hoevelaken 3 kilometer file. Op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Utrecht Leidse Rijn en Knoop Holendrecht 13 kilometer file. A2 Amsterdam Utrecht tussen Breukelen en Utrecht Leidse Rijn 5 kilometer. Op de A4 Rotterdam Den Haag tussen Knoop Benelux en Knoop het Ketelplein 4 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 5. Tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen 2 kilometer. Richting Den Haag op de A4 tussen Knoop Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk 10 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en Muidenberg 6 kilometer. 12 kilometer op de A9 Alkmaar-Amsterveen tussen Knoop het Kooimeer en Knoop het Velzen. A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwebrug 3 kilometer. En tussen Woerden en Knoop het Oude 8 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem tussen Veenendaal West en Knoop het Lunette 17 kilometer file. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Echtelt 3 kilometer. De A27 is voor alle vrachtverkeer tot nader orde afgesloten.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 be safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS